Staat in een brief van staatssecretaris De Vries van Defensie aan de Kamer. De JSF maakt volgens De Vries ongeveer evenveel geluid als de F-16. De Kamer had om meer onderzoek gevraagd naar vragen van omwonenden van vliegbasis Volkel en Leeuwarden. Die vrezen meer overlast als voor de JSF wordt gekozen. De Vries schrijft dat er juist 1100 woningen minder geïsoleerd hoeven te worden Doordat de JSF vrij snel na het opstijgen minder motorvermogen nodig heeft en dus minder geluid maakt. In Sliedrecht zijn vannacht twee huizen zwaar beschadigd geraakt door brand. Van de bewoners raakte niemand gewond. Rond 1 uur ontstond er vuur in een kliko. Even later gebeurde hetzelfde in een container, iets verderop. Beide stonden dicht tegen de twee huizen aan, waardoor het vuur oversloeg. De brandweer had de branden snel onder controle, maar de huizen raakten zwaar beschadigd. Vijf mensen moesten geëvacueerd worden. Zij kunnen voorlopig niet terug naar huis. De politie gaat uit van brandstichting. De Turkse premier Erdogan heeft het geweld in de Chinese provincie Xinjiang omschreven als genocide. Hij gebruikte dat woord in Ankara bij terugkeer van de G8-top in Italië. In Turkije wordt dagelijks gedemonstreerd tegen het geweld. De spanningen tussen Chinezen en de islamitische Oeigoeren hebben volgens Chinese media sinds zondag aan meer dan 180 mensen het leven gekost. De Oeigoeren zijn verwant aan de Turken. Het gebruik van het woord genocide door Erdogan is opmerkelijk. Turkije verzet zich tegen het woord genocide als aanduiding van het Turkse geweld tegen Armeniërs bijna 100 jaar geleden. Erdogan vraagt de Chinese regering om bescherming van de Oeigoeren.